voor spoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege de stormcode oranje afgegeven... voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied. Daar zijn zeer zware windstoten mogelijk... van meer dan 120 km per uur. En de waarschuwing geldt tot 4 uur vanmiddag. Daarna neemt de wind af. De Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg wordt vanmiddag uit voorzorg gesloten. Verschillende bruggen en dijken, zoals de Oosterscheldekering, zijn afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhangers. De veerdienst naar Texel is vanwege de storm uit de vaart genomen. PvdA-leden in Groningen die nemen het op voor het in opspraak geraakte Kamerlid Moorlag. Ze vinden dat hij door het partijbestuur oneerlijk wordt behandeld. Een partijcommissie gaat onderzoeken of Moorlag nog wel geloofwaardig kan functioneren... omdat hij als directeur van een sociale werkplaats mensen in dienst nam... via een omstreden schijnconstructie. Zelf vindt hij dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. In de Zeeburgertunnel in de A10 bij Amsterdam is een deel van het plafond naar beneden gekomen. Dat gebeurde nadat een vrachtwagen er tegenaan was gereden. de binnenring richting het zuiden is voorlopig dicht omdat de brokstukken moeten worden opgeruimd. Daarnaast wil Rijkswaterstaat onderzoeken hoe groot de schade is en of het gevaarlijk is om er weer verkeer te laten rijden. En op de luchthaven van Malaga is een man aangehouden die na de landing het vliegtuig via een nooduitgang had verlaten. Een medepassagier zegt in Britse media dat de Pool van 57 last zou hebben gehad van astma. Hij bleef een tijdje op de vleugel zitten om frisse lucht te krijgen. Het cabinepersoneel haalde de man uiteindelijk over weer in te stappen. Het Ryanair-vliegtuig was met een uur vertraging vertrokken vanuit Londen... en stond in Malaga ook alweer een half uur op de baan. Het weer nog. Aan de kust woedt een westerstorm met de meeste wind op de Wadden. Daar zijn dus windstoten tot 120 km per uur mogelijk.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 In de Randstad problemen bij Amsterdam op de ringweg A10. Een vrachtwagen heeft het plafond van de Zeeburgertunnel eh, kapot gereden. Vanaf eh, de A10 Noord naar de A10 Zuid is de Zeeburgertunnel afgesloten. Voorlopig moet er worden omgereden eh, via de Koentunnel.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 Stuur je allemaal fijne dagen.